12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Turkije stelt een onderzoek in naar een aanval van het Turkse leger in Noord-Irak... waarbij burgerdoden zouden zijn gevallen. Volgens Koerdische media kwamen vannacht bij een luchtaanval in het dorp Sargali... tien burgers om het leven. Turkije zegt dat het een aanval was op een kamp van PKK-strijders... en dat de beweging burgers gebruikt als menselijk schild. Schietoefeningen van het Nederlandse leger komen in het gedrang door een tekort aan munitie. Defensie bevestigt berichten daarover van RTL Nieuws. Het tekort is niet nieuw, maar de problemen zouden groter zijn dan anders. Defensie zegt dat het komt doordat er veel munitie wordt gebruikt bij missies en vanwege lange leveringstijden. In de binnenstad van Amsterdam is het bomvol door de Gay Pride, vooral op de feestlocaties Rembrandtplein en Zeedijk. De organisatie raadde eerder vanavond mensen af nog te komen. De politie adviseerde om voor een feestje naar het Kwaku-festival in Zuidoost te gaan of naar Dance Valley in Spaarnwoude. De botenparade vanmiddag is volgens de politie feestelijk en zonder grote incidenten verlopen. Vanwege het mooie weer was het drukker dan vorig jaar. In Noord-Engeland is een stuntvliegtuig dat meedeed aan een luchtshow neergestort. De, de, piloot kwam daarbij om het leven. Het ongeluk gebeurde bij Carfest, een auto- en muziekfestival. Volgens getuigen leek het erop dat de piloot de macht over zijn toestel verloor. Het lichaam van het laatste slachtoffer van seriemoordenaar Jack the Ripper wordt waarschijnlijk opgegraven voor DNA-onderzoek. Volgens Britse media wil het ministerie van Justitie hiervoor toestemming geven. Het verzoek komt van een auteur die bezig is met een nieuw boek over de reeks moorden in de 19e eeuw in Londen. Jack the Ripper vermoorde zeker vijf prostituees. Het weer vannacht overwegend helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en het blijft droog. Temperatuur tussen de 21 en 26 graden. Maandag wordt het zeer warm. Het kan dan 31 graden worden.